het woeste land hun sporen achterlaten in het zand. De zon schijnt brandend neer, er is geen water meer. De zon schijnt boven haar. zo fel het leven is voor hen een ware hel. Velen sterven in het hete zand, bereiken nooit meer het beloofde land. Zo trokken zij strepen. Streken. Een nieuwe toekomst tegemoet. Een karavaan trekt door het woeste land. Hun sporen achterlaten in het zand. De zon schijnt brandend neer, er is geen water meer. De zon schijnt boven haar, zo fel het leven is voor hen een ware hel. En velen sterven in het hete zand bereiken nooit meer het beloofde land. Velen van hen zijn bezweken, ver in de vrede van huis. Van huis. Zo gaf de pion graf een houten kruis. De zon schijnt brandend neer, er is geen water meer. De zon schijnt zo fel het leven is, voor hen een ware hel. En velen sterven in het hete zand, bereiken nooit meer het beloofde land. Bereiken je nooit meer hebt beloofde land.